Citydijkers met het NOS Journaal. Voor de kust van de Amerikaanse staat Florida komt over enkele uren orkaan Helene aan land. Het is een storm van de op één na hoogste categorie. Er wordt gewaarschuwd voor zware regenval en overstromingen. Inwoners zijn opgeroepen om naar een veilige plek te gaan. Premier Schoof heeft bij de Verenigde Naties in New York gezegd... dat Nederland ook een staakt het vuren wil tussen Israël en Hezbollah. Een plan daarvoor is tot nu toe afgewezen door Israël maar schoof zij in zijn eerste speech voor de Verenigde Naties om diplomatie een kans te geven. Vandaag scheren voor de laatste keer F-16's over Nederland. Vanmiddag neemt de luchtmacht afscheid van de toestellen. Zeker zes F-16's vertrekken dan vanaf vliegveld Breda voor een afscheidsrondje over het land, die zo'n twee uur zal duren. 24 F-16's gaan naar Oekraïne, andere toestellen gaan naar andere landen voor trainingsdoeleinden. In Peru heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen rond de hoofdstad Lima. Daardoor kan het leger worden ingezet om de politie te helpen in de strijd tegen criminele bendes. Onder meer buschauffeurs worden geregeld door die bendes afgeperst. Ze moeten betalen aan de criminelen in ruil voor bescherming. Sinds eind vorige maand zijn vier chauffeurs om het leven gekomen... omdat ze dat vermoedelijk niet hadden gedaan. In reactie op het geweld legden chauffeurs in Lima gisteren het werk neer. Ahmed Abu Taleb heeft gisteren afscheid genomen als burgemeester van Rotterdam. In de raadzaal spraken collega's hem toe en waren er afscheidscadeaus. Namens de hele gemeenteraad kreeg Abu Taleb een overlevingspakket. Met daarin een fietskaart, een kookboek, een cadeaubon voor Netflix, een yogamat en tuinhandschoenen. Zelf had Abu Talib het laatste woord. In zijn allerlaatste speech sloot hij af op zijn Rotterdams met de woorden... Het is goed zo en nu opzouten. Het weer aan de kust, regen met veel wind. Verder droog bij een graad of 12. Vanmiddag in het hele land buien met veel wind.